Met, nu de Euro Breakdown. Welkom terug bij de Euro Breakdown. Tweede uur alweer van deze hitlijst van Europa. Koninginnedag 2010. Aflevering 17 alweer van de 20ste jaargang Euro Breakdown. 16 stijgers deze week, 2 zittenblijvers, 20 dalers en nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook twee platen natuurlijk eh, ruimte hebben moeten maken. Karel Elmerat, A Night Like This en Alexander Burke, Bad Boys verdwijnen uit de lijst. Christina Aguilera, Not Myself Tonight is de snelste stijger met 9 plaatsen. Ias met replay is de snelste daler met 8, maar hij staat ook het langst genoteerd. 17 weken in totaal alweer. 30 april in de geschiedenis 1945. Adolf Hitler en Eva Braun plegen zelfmoord na een dag lang getrouwd te zijn. In 1980 is de troonafstand van koningin Juliana en de inhuldiging van koningin Beatrix in de Nieuwkerk in Amsterdam.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 Met George van Dam. Ah, playlist klaarstaan voor twee uur. dan druk je de verkeerde knop en dan ben je die hele playlist kwijt. Dan moet je weer helemaal opnieuw inlezen en dan verkijk je je net een nummertje. Vandaar dat we nog een keer een stukje van Cheryl eh, Cole Parachute worden, De nummer 18 die we voor het nieuws van 4 uur ook al gehad hadden.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 Blijft staan op nummer 17. En voor en na het nieuws hoorde je Sheryl Cole met Parachute. Vier weken in de lijst van 22 gaat ze deze week omhoog naar nummer 18. Zometeen gaan wij nog even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Even snel spieken daar. Vijf nieuwe binnenkomers. Ook natuurlijk om eh, kwart voor vijf nog even een stukje shownieuws. En we zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Maar voordat het zover is, eerst de nummer 14 nog. Chill is an emission. In haar zevende week blijft ze staan op eh, nummer 13. Dat eh, doet ze dan niet al te goed om die eh, missie helemaal naar boven toe af te ronden. Een blik op de enige echte Nederlandse top 40 leert ons dat er vijf nieuwe binnenkomers zijn. Op nummer 39 All Night Long Alexander Burke. Rio met One Heart op 38. This Ain't a Love Song, Scouting for Girls nieuw binnen op 35. En Khalees met a cappella nu binnen op 29. Rihanna met Root Boys zakt deze week van 9 naar 10. Telefoon van Lady Gaga die eh, gaat van 6 naar 9. Staat wel alweer 14 weken in de lijst. En op nummer 8 ook een nieuwe binnenkomen. Stromae Alora Dans komt dus nieuw binnen in de top 10 op nummer 8. Op 7 blijft staan Memories van David Guetta. John Mayer Heartbreak Warfare gaat van 8 omhoog naar 6. A Night Like This, Caro Elmerad, 19 weken in de lijst, zakt van 3 naar 5. Umbrella van de Baseballs blijft zitten op nummer 4. Dat alles in de zesde week. En Fight for This Love van Sheryl Cole vinden we terug op nummer 3. Vorige week nog op 5. 15 weken alweer in de lijst. Train Hazels is er 12 weken in de lijst, waarvan 7 op 1 hebben gestaan. Deze week blijven ze zitten op nummer 2. En Nothing On You, B.O.B. featuring Bruno Mars. Voor de tweede week achter elkaar zijn zij de beste plaat in de Nederlandse top 40. Vorige week waren ze dat ook in The Year Breakdown.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 Drie weken in de lijst, vorige week op 27 voor hen, dus 7 plaatsen winst. Op nummer 19, vier plaatsen verlies, Pixielot met Gravity. Sheryl Cole met Parachute gaat van 22 naar 18 in haar vierde week. Rihanna Rootboy, 12 weken in de lijst, blijft staan op 17. Teen met uh, eh, Stap for a Minute, drie weken in de lijst van 23 omhoog naar 16. Eh, Jason Derulo, In My Head, 10 weken in de lijst. Vorige week nog op 10, deze week terug te vinden op nummer 15. The One Republic, All The Right Moves, 4 weken in de lijst van 20 omhoog naar nummer 14. Gabriella Chilmi is on a mission. 7 weken doet ze daar al over en deze week blijft ze zitten op nummer 13. Mac Dino Feels Like A Prayer, 8 weken in de lijst van 9 zakken zij naar nummer 12. En op nummer 11 drie plaatsen winst in de vijfde week. Why Don't You van de uh, eh, Grammafonetsi, Grammafonetsi, Maak mij het allemaal uit.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 Vorige week op 12, deze week omhoog naar nummer 10. ZFM, Westkust, weerbericht. dag zijn we begonnen met veel bewolking. En uit die bewolking viel vanmorgen en afgelopen nacht ook nog eens wat regen. Inmiddels is het droog in eh, de hele regio. En kan je verklappen, dat blijft ook zo. De temperatuur die eh, gisteren steeg naar ruim 24 graden, die blijft vanmiddag steken op maximaal 15 graden. Aan zee werd een eh, vrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. En vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 8 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Morgen is dan weer wisselend bewolkt en vooral in de middag valt er een buitje, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind die waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een maximale 14 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het dan weer wisselend bewolkt met kans op een bui. De wind draait eh, naar het noordoosten en zo overwegend matig van kracht. De temperatuur zal uitkomen op een graadje of 6. Zondag ook weer een flink bewolkte dag. In de middag kans op een bui. De wind die waait uit het noordoosten overwegend matig van kracht. De temperatuur komt eh, zondag niet verder dan 12 graden. Het ritme van Voor van Dam. Don't know anything about you. So close, just a touch away. Your love hits me like no other. They say I'm a true believer. I know something's taken. Was when. Cause I'm a gypsy.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 And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. Shakira is weer helemaal terug in de hitlijst van Europa. En dat doet ze met Gypsy. Vijf weken heeft ze erover gedaan. Vorige week nog op 11, deze week op die vijfde plek. voor Cascada Dangerous. Zeven weken in de lijst van vier zakken naar zes. En Train zit zit hoor die ook nog vorige week op 6, deze week op 7. Twaalf weken lang alweer in de lijst van Europa. Voor je dan heb ik de nummer 4. Acht weken in de lijst B.O.B. Nothing On You. Dat was inderdaad de nummer 1 van vorige week. Drie plaatsen verlies voor hem.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 Eh, even snel door eh, wat shownieuwsberichten. Want Caro Elmerat die heeft de eerste prijs 2010 gewonnen. De Kleinkunstprijs die bestaat uit een beeldje en een beurs van 15.000 euro's. De zangeres kreeg de prijs maandag uitgereikt van de juryvoorzitter Hans van Willigburg. En John Mayer die is er helemaal klaar mee. Hij heeft het gehad met Twitter. De zanger zegt eh, misschien te willen stoppen met de micro-weblog. De laatste paar weken speel ik elke nacht met de gedachte om mijn Twitter-account op te heffen, zegt de zanger. Onlangs tijdens een vraaguurtje bij de expo over schrijven. Ik denk dat het wel afgelopen is met Twitter. Ik denk dat het als eh, communicatiemiddel over is, schrijft de website van de entertainment site E. En Cheryl Cole, ze komt altijd in het nieuws. Is het niet dat ze aan het scheiden is? Is het niet dat ze weer met een andere, een of ander kerstdiner zit? Nee, nu is ze weer uitgeroepen tot de meest sexy vrouw ter wereld. De zangeres krijgt de titel voor de tweede achtereen volgend jaar toebedeeld. Dat maakt het tijdschrift eh, FHM donderdag bekend. De girls zangeres eh, laat daarmee actrice Maggie Fox en ondergoedmodel Marissa Miller vlak achter zich. De 26-jarige Cole is de eerste Britse vrouw die de jaarlijkse lijst van het mannenblad FHM aanvoert. Hoogste nieuwe binnenkomer is de 20-jarige Twilight-actrice Christine Stewart, die in één keer een zesde plaats inneemt. Tot zover weer alle ongein van het shownieuws. Terug naar de top 3 van Europa. Op nummer 3 vier plaatsen winst in de zevende week.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 Vorige week nog op 7, deze week dus omhoog naar nummer 3. En vorige week stond deze dame op nummer 3. En deze gaat nu naar 2 toe. Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2. Zes weken staat ze in de lijst. En van 3 dus omhoog naar nummer 2. Straks de nummer 1 van Europa. zaterdagmiddag tussen 3 en 5. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? De grootste hits van Europa. Yeah. perfectly week moest hij genoegen nemen met een tweede plek. Adam Lambert, What Do You Want From Me? Deze week doet hij het een stukje beter en is hij de beste van Europa. Achter hem Alicia Keys, Empire State of Mind Part 2 en JC Young Forever. Nieuw binnen in de lijst Kesha, You Love My Drug en Bob Sinclair en Sahara I Wanna. Dat was hem voor deze week. Koning in de dag, de Euro Breakdown is klaar. Volgende week ben ik er weer dan met alweer de 18e aflevering van dit jaar.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 Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek onder 100 gemeenten. Door de lange vorstperiode waren veel gemeenten al snel door hun zout heen en konden de zoutbedrijven de prijs opvoeren. Een ton strooizout kost normaal zo'n 60 euro. Veel gemeenten betaalden deze winter tussen de 2 en 300 euro per ton. Volgens zoutleverancier Eurosalt is de hoge prijs een kwestie van vraag en aanbod. In RTL Nieuws noemt Eurosalt het opvallend dat gemeenten niet hebben onderhandeld over de prijs. De olievlek in de Golf van Mexico is in een paar dagen tijd drie keer zo groot geworden. Donderdag was zo'n 3000 vierkante kilometer zee met olie bedekt. Inmiddels is dat bijna 10.000 vierkante kilometer. Door het slechte weer is het nog steeds moeilijk om olie op te ruimen. De olie is al aangespoeld in Louisiana en bedreigt verder de kust van de staten Mississippi, Alabama en Florida. In Amerika is er steeds meer kritiek op het Britse olieconcern BP, dat te weinig zou doen om het olielek te dichten. Ook president Obama wil dat BP meer inzet toont. Hij noemde BP verantwoordelijk voor de vervuiling en de kosten van de schoonmaakoperatie. Obama gaat morgen zelf naar de Golf van Mexico om de situatie te bekijken. In Duitsland is voetbalclub Bayern München zo goed als zeker van de nationale titel. De enige overgebleven concurrent Schalke 04 verloor vandaag thuis met 2-0 van Werder Bremen. Terwijl Bayern zelf won van VfL Bochum met 3-1. Bayern heeft met nog één wedstrijd te gaan drie punten voorsprong op Schalke. Bovendien heeft de ploeg van trainer Louis van Gaal een beter doelsaldo van plus 17 ten opzichte van Schalke.